11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zeven op de tien Somaliërs die in Nederland wonen zitten in de bijstand. Ook veel Syriërs en Eritreërs ontvangen zo'n uitkering... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vaak komen ze in zo'n positie terecht omdat ze op de vlucht zijn geslagen voor geweld of vervolging. Ook is het opleidingsniveau vaak laag en spreken ze geen Nederlands, wat de kansen op de arbeidsmarkt verkleint. Volgens het CBS vragen Polen en andere Oost-Europeanen bijna nooit bijstand aan. Eind vorig jaar kregen ruim 480.000 mensen in Nederland een bijstandsuitkering. De man die is opgepakt in de vermissingszaak van de 13-jarige Lisa... wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Dat melden bronnen aan de NOS. Danny D. moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij is al eens eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict. Het meisje verdween vorige week van een bungalowpark op de Veluwe. Ze werd maandag teruggevonden in een bus naar Rotterdam. De nieuwe beveiliging op vliegveld Zaventem bij Brussel is zo lek als een mandje. Dat zeggen de beveiligers. Op de Belgische luchthaven staan sinds maart nieuwe beveiligingspoortjes. Sindsdien zijn al zeker 50 mensen zonder ticket doorgelopen naar het vliegtuig. Vakbonden willen maandag stiptheidacties houden om betere beveiliging af te dwingen. En de politie in Almere heeft vannacht een stondronken vrouw aangehouden met acht kinderen in de auto. Ze reed slingerend over de weg en ze was zo dronken dat een blaastest tot zes keer toe mislukte. Het is niet bekend of het haar eigen kinderen waren. Ze zijn zo lang ergens anders ondergebracht. De vrouw van 31 moest haar roes uitslapen en zal worden verhoord. Het weer, buien, vooral in het zuiden met kans op onweer. In het midden en oosten van het land ook zon en het wordt 18 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.